Thomas Journey Champion. Heeft deze in zijn playlist gezet little bit cooler from the cool kids. So I'm sitting on the couch, holding the remote, flipping channels. I'm a rebel, eating a bowl of them fruity pebbles, fruity pebbles, fruity pebbles. Yeah. How gangster is that? Huh? Not gangster at all. Oh, you judging me, dog? Please, you shop at the mall, me. I shop at boutiques, limited quantities, sneaks. Where do these quantities be? Maybe they all on my feet, but I don't get it though. About a year ago, you said my gear was whack, nigga. Now my gear is dope. I guess it goes full circle like like a Cheerio. Cause you rockin' what I was rocking like a year ago. You said my chain was lame, then you go and get a rope. You clown jokesters pose for poser posters. Told you when I woke up, hold it like holsters and stop, stop. While I fold the rest of my clothes up. I love the hypocrites hating until you make it whack swagger jackers. But my steeds ain't for the taking. Nigga, you still playing Sega? I'm cooler than that. No red monkeys with the vapes. I'm cooler than that guy. Would you riding on that bike for? I'm cooler than that guy. Does that belt say Star Wars? I'm cooler than that guy. Why your jeans ain't sagging? I'm cooler than that guy. You ain't smoking on the dro, cuz? I'm cooler than that guy. Where your stunner shades at, dog? I'm cooler than that guy. y'all niggas ain't got no book. I'm cooler than those guys. I'm in the crib Saturday night with my Sega. Wie is er niet cooler dan die ene guy? Even voor de goede orde. We zijn halverwege onze... Uh, vier uur durende uitzending. Aan de overkant. Eh, Doet Gijs Jan zijn voorbereiding. Ondertussen in de pokoes, hoort u. Wakker of flame, Drug Squad. Ik ben een fan van. a nigga loud. this year, I ain't stop until I fall out. Wild out. Gotta, gotta, wild out, wild out, wild out. Walk a flock of wild out. Young money, grid squad. Young money, grid squad. Young money, young money, young money, grid squad. Young money, brick squad. Young money, brick squad. Brick squad, brick squad, brick squad, brick squad. Young money, brick squad. Young money, brick squad. Young money, young money, young money, brick squad. Jim Carrey style, masked up. We the new Wu Tang, the new No Limit, the new NWA. What's up, Snoop and Dre? Can't forget Easy eat Ice Cubes on my neck. Fuzzy screaming, walk a walk a bitch, I got that check. I don't mean no flex, but I got a ball. Money I don't mean, yes it's that tall. But I'm gutter gutter. What's up, gutter gutter? I got rotten apple blood in my bank drought. Came from up north to down south. No more mean mugs at my show, throwing green dogs. Green flag, green love. up to the peace, We hebben een kleine verrassing in deze uitzending van Airhorn Radio. Airhorn Radio staat bekend vanwege zijn pokoekeuze. My chain, my chain, don't you like my chain, man? Young Gucci Mane, and I'm popping off the chain, man. my Jacob is so fruity. Call me Gucci Mane, no you call me Gucci Gucci. My chain, my chain, don't you like my chain, man? Young Gucci Mane, and I'm popping off the chain, man. And my Jacob is so fruity. Call me Gucci Mane, no you call me Gucci Gucci. I came to the club just to floss my chain, man. Catch another charge, and I'm going to the chain gang. Oh, I think I'm icing. Sold a hundred thou in baloney, sex and white street. Don't you see how bright it is? City girls and country girls be telling me how tight it is. These girls, they be choosing. Diamonds be so sparkly, they think my chain was moving. My chain is out the chain. Stacked up me some money, budget off and bought a chain. Check the way my chain hang. Don't you like my chain, man? Young Gucci mane, and I'm popping off the chain, man. And my Jacob is so fruity. Call me Gucci mane, no, you call me Gucci Gucci. My chain, my chain. Don't you like my chain, man? Young Gucci mane, and I'm popping off the chain, man. And my Jacob is so fruity. Call me Gucci mane, no, you call me Gucci Gucci. met z'n bij elkaar zijn. Wij zijn samen in de vorm van een geitje aan Pas naar de kapper geweest. Thomas Gunner Champion. Swag! In zijn swag modus. Swag! dat Wiering. Ook op zijn beurt. Op zijn best. Paas staat eraan te komen. Koenrad Wiering doet zijn ding. 11 over 6, eh, zeg mijn, zeg mijn, zeg mijn monitor. Ik mag jullie hartelijk welkom heten halverwege het uh, vijfde, derde uur van het ding. Het is natuurlijk een beetje link om ons rond dit tijdstip te programmeren. Ik zeg eerlijk Thomas, wat, wat gevoel doet jou opkomen rond dit tijdstip? Ik word altijd onwijs geil rond dit tijdstip. Het is echt kan ik niks aan doen, maar echt geilheid is. In het tijdstip, daarom ben ik zo onwijs blij. Dat Gijs van Roof hier zo is. Gijs van Roof, a.k.a. Franklin uit mijn. a.k.a. het beste van 2012, nu al. Je kan er ook zo weinig aan doen, want Gijs-Jan staat gewoon op zijn bed ook zijn best te doen. Ik vind dat, wat, wat, met name het punt wat ik kan maken is het feit dat ik mijn best doe op dit uur van de dag. Dus dat wij meestal wel beschonken zijn daar kunt men gewoon weinig aan doen. Zeg eerlijk, wij, wij, wij doen ook gewoon ons best. Dus, dus al met al, ja, hier, kom, hier komt iets volgens. Jose James, aankomende woensdag in de Toko MC. Ik uh, ben zelf bij, ik eh, ben er met mijn tatas bij. Ik hoop dat het gezellig wordt. White Boy Racer. Ook in de 501 Studio, de enige oh, echte. Franklin 99. Franklin 99, wil je jezelf voorstellen? De camera op de microfoon, hè? Doe, doe een shout-out. Goedemorgen Goedemorgen, jij bent hè? Als ik me niet vergis. Ja, ik kom net mijn bed uit. Niet verkeerd. White Boy Wasted, als je je dat komt. Nee, ja, nou ik en Thomas Gunner Champion hebben ons best gedaan om de WWW eh, te zetten. En eh, intro voor jou te zijn. Victor Crescentje is er aanwezig. Ondertussen heeft uh, Gijs Jan Roof, a.k.a. FL99, Franklin99 voor all your bitches and hoes. Yeah. Die heeft zijn pilsje in zijn klauw. Ik eh, ben benieuwd wat jij eh, voor ons in petto hebt, Gijsie. Gizzy Gizzy. Ja, rustig beats. Een rustige beats. We beginnen op een BPM'tje of? 150. Nou, uh, touchy cue, touchy play. Geef me een ding, geef me een zwaai. Ondertussen ben ik er meer dan klaar voor. Oh, ik voel hier iets van een beetje komen. proost. Proost op Gijs. Proost op het 501 driejarig jubileum. jubileum. Zullen we er daarvan maken? BBB Inside. By the way, inside the place. stukje tekort doen aan aankondiging. Franklin 99. Hij heeft onlangs, ik denk een half jaar terug, een release gehad op het uh, Fucked Up record van onder andere niemand minder dan die ene scratch DJ Rocket. Het is een sublabel van DJ, of geen DJ's, maar gewoon sneakers. En als ik sneakers zeg, dan gaat bij allen van jullie wel een lampje branden. In de zin van de sneakers CD1 Sneaker CD 2. En deze CD's zijn in mijn optiek meer dan classic. Hij heeft daar op zijn beurt zijn aandragen bij mogen doen. Ondertussen, <laughs> ondertussen is hij aangeschoven in de 501 studio. Waar wij heel blij mee zijn. Hij staat ook gewoon zijn plaatjes te draaien met bijpitchen en noem het corrigeren, noem het optimaliseren. Ik mag jou heel veel plezier wensen, Gijs-Jan Roos. Why do you? Why do you? Why do you? Frank 501, je bent dus de bekende 501. Hoe vind je 501? Vind je 501 niet echt een eh, echte hip-hop-station uh, eh, en het underground-station van de ene echte wereld bij de omroep? Je bent live in de uitzending, pik. Oh, bedoel je dat? Oh, in dat geval. Hoe ga jij op dit moment, als ik jou gewoon vraag hoe ga jij, wat zou je dan zeggen? Lekker hard? Ja, lekker gaan, lekker gaan. Het is immers 7 uur in de ochtend, toch? Club Home, after party at Club Home. Mag ik, eh, mag ik iedereen oproepen om daarheen te gaan? Oké man, het is, ja het is jammer dat we, dat we geen videobeelden van je hebben man. Ja, gewoon jouw attitude die, die, die verschijnt op het internet, wereldwijde web. En dan willen we jou gewoon hebben. Ja, maar jij bent eigenlijk de enige echte vanuit uh, One and Only Damsko City. Nou, in dat geval wil ik jou vooral eh, heel veel plezier wensen op eh, de afterparty in Club eh, Home. Moet je, wil je nog even een shout-out naar al onze luisteraars doen? Een shout-out naar al onze luisteraars. Wat wil je aanraden? Wat wil je ons Ghetto niggers hoor ik hier. I know, I know. Yeah. Yeah, keep it sweet, man. Keep it sweet. Keep it sweet, man. And that was him weer. De enige echte Moody Man van vanavond. Ik vond het onwijs geil, naar homo. We gaan ondertussen weer verder met uh, eh, F99. Even kijken, we moeten goed zorgen dat we de goede schuif omhoog schuiven. Want zo gaat het dan ook weer in deze onwijs geile studio. Maar die al die schuiven, ik weet het gewoon ook bij god niet meer. applaus werk met Humphrey. Humphrey. Nee, echt niet. Want je bent namelijk live in de uitzending. Maar kan je nog wat regelen? Regelen. Maar kan nog <laughs> wat weet je wel, onlangs die uh, telefoongesprekken. Aan de overkant F99, Franklin. 99 is onbestombaar doorgegaan. Met een paar onwijze poppins, die komt er weer eentje. Check it up. get off on the rhythm. When i What Ich kann nicht durchgehen. Ich muss zum Sieger sein. Ich komme dann von Space. Ich will wissen, ob ich kann. de schuif, schuifdingen. Ondertussen zijn we aangeschoven met Gert-Jan Droog. Hij brengt die groove. Maar desalniettemin blijven al, al die schuiven open en dicht staan. Dus blijft een beetje en zitten met Van Dolo. Ik zie ondertussen ook Gijs. Of eh, ik moet je bij. Thomas Curry Champion achter de CD-jeetjes. Yeah, yeah, yeah. Every every every Check out. Thomas, hand me that gangster shit. Hand me, hand, hand me that gangster shit. I'm like Tom Cruise up a Top Gun. I'm like Tom Cruise up a Top Gun. I'm like Tom Cruise up a Top Gun. I'm like Tom Cruise up a Cruise, a Cruise, a Cruise, like Tom Cruise up a Top Gun. I'm like Tom Cruise up a Top Gun. I'm like Tom Cruise up a Top Gun. I'm like Tom Cruise up a Cruise, a Cruise, a Cruise, like Break that booty clap. Break, break, break that booty clap. I can't see. place Yo, Harlem, stand the fuck up, Even voor time, out, nigga. Yo, you Mag ik het opnieuw doen? Mag ik het opnieuw doen? Ik had mijn schuifje niet open. Ik ga, ik ga hem cancelen. Oh, ho, ho, ho, ho, ho. Ik moet gewoon Franklin 99, Gijs en Roof, Thomas Gunner Champion, Gunner Champion. Moet ik gewoon nog eventjes die shout-out doen naar die, naar, naar die poko die hun hebben gedraaid. En daarna gingen wij verder met: oké, het is 7 uur geweest. Wat doen wij om het hele uur? Zetten wij ons party anthem op. Het is natuurlijk een beetje flauw om ons om een nachtuurlijk uh, eh, te vragen. Er kan ook gewoon niks anders worden dan een WBW'tje. Voor ons is het niks meer dan een WBW'tje. White Boy Wasted. Ik wens jullie weer heel veel plezier bij het uh, beluisteren van deze pokoe. Want het is gewoon een dingetje. White Boy Wasted. Je wist je weten. René vroeger tette brak, dit is je feestje. Feestje. Jim Bakken, Frits Spits en Chrisje Segers. Speciale shout-out naar Victor Crescentje. Sneeuw in de fik, fik, berg in de brons, brons. We praten rond en rit, brons, steken, brons. De swag is sowieso Martijn, grand beetje, beetje. Maar je ziet hem niet van mij. Rob eten. Heb het, hebben het over Marco Bakker. Genoeg van al die swagbanden. We gaan gewoon gelijk verder met een enige echte pokken van Flaco. Flaco is straight vanuit. Hij was origineel vanuit Berlijn. Inmiddels van kast naar Londen, want daar gebeurt het. Oh, yeah. Broken Toys, Broken Toys. Ik denk alleen maar aan jullie bij deze shit. Denk je ook niet aan ons tripje naar Londen? Nee, ik denk alleen maar aan jullie. Heftig. Ik moet denken aan Londen. Gewoon oh, lekker. Julian. Julian, in dit geval met Your Drive It To Plastic. Come on baby, give it up. gaat hij gewoon weg, een beetje verder van Onra. En proberen wij contacten te maken met Carlo. Carlo is een goede kameraad van ons. Hij staat bekend om zijn flow op de beat. Dus wij proberen hem te contacten via de telefoon. Komt ie. Carlo is een alleenstaande jongen. Die op een eh, zaterdag op zondagavond zijn vertier probeert te zoeken in zijn slaapkamer. Ik probeer dat wij, uh, eh, ik, ik, hoop ook dat wij contact proberen met hem te krijgen. Ik probeer de lijn open te zetten, misschien moet ik wat touchen. Ik kijk ondertussen even naar mijn Schouder, Thomas, is die overgegaan? Er gaat nog relatief weinig over in het studio'sje van Vijf. Zero One. Dat maakt mij enigszins eh, bedroefd, want ik heb alweer de volgende pokkel klaarstaan. Je vraagt je misschien af wie het is. Ik begin nog gewoon overnieuw, want ik weet, het ook, ik weet het ook niet. Het gaat iets over, jongens. Ik hoor iets met een voicemail. Gaan wij daar slecht op mee? Ja, wij gaan daar slecht op. Het is duivel op die mic. Altijd hinder, altijd hype. Als de een verwarming spijker. Oh, zo loco, fokken, fikkie, breken af. Oké, er wordt gelijk teruggebeld. Hallo, met wie spreek ik? Er wordt niet gesproken aan de andere kant van de lijn. Wat doen wij? Activiteiten wijd verspreid De shit wordt enkel uitgebreid. Ik om Zet je billen, vuur en vlam. Schud het schatje, red je weten. geluisterd naar uh, Trots, Trots van Nederlands Bodem. Duvel Duvel, wie is het? Alweer een paar jaar samen. Oh, and it shows the moment I begin to speak You give me more than I could ever dream You're the very beat in my heart and sing And if I should ever try to finding myself and I need some help. I don't even want to think about it. As a matter of surrounded by this thing and I don't want it. It'd be wrong for me to search for you elsewhere. Doing that won't get me anywhere. All I have is a busted up soul and a beating heart. That's what I have to look forward to if we're apart. I don't even want to think about it. I don't wanna think about it, no. As a matter of fact, I shouldn't even speak about it. I shouldn't it. Ever, ever think I can't even imagine. dat was uh, ook weer een nummertje van onze Nederlandse trots Full Without My Heart. Volgende waar we gaan luisteren, Q-Tip. Een uh, remixje van zijn nummer uit 2008, Getting Up. The night is right, come on, the night is right, come on, the night is right, come on, the night is right, come on, the night is right, come on, the night is right, come on, the night is right. the night is right, come on, the night is right, come on, the night is right, come on, the night is right, come on, the night is right, come on, we night is right. Sent you a message, sent you an email. Hasty decisions we made still prevail. Both needed breaks, we both needed to bail. Walking through the corridors of my mind, the hideaways and nooks and days were good memories, certainly, yes, they still fine. Still a common man, and yeah, that's for sure. Still a bankroll, and yeah, still couture. But man, this thing that we had was much more. Come back home, don't be out in the world. It's a bad race, and no place for a girl. Amongst the scavengers, I found a pretty pearl. It's for the faint of heart who never get enough. Gotta get tough, buckle them up. We callin' guts, and we, we callin' guts, and we, we calling guts and we, we calling guts and we, we calling guts. Come over here, baby. Don't look so grumpy. This kind of lifestyle could be so comfy. We could start a clan just like the Kennedys. You and I again, certainly we can extend feelings that should never end. You respect me like a friend, but love me like your man. No other could contend. And we could be like those exposed to history, like staying with each other with truth and chivalry. The things we go through, they shape identity. Mm, yes, pretty. Let's do this all night. Consummate this thing and make it all. by winning, by winning, nobody we need the bite, we need the I like the bite, we need the bite, we need the bite, we need the bite, we need this rocking with the number one MC man. I like to watch everybody gravitate towards you. Your magnetic presence make them all come through. The same way you got them, you got me too. Now look at our lives, they're so colorful. A wonderful spectrum, not one tone dull. Full of excitement and not one love. See, we had an understanding, oh yes we did. I'm bringing it back, I'm putting in my bid. Have a couple of kids and have a couple of grids. We like. Ruby D Martin and Coretta. Doing it to death, no one could do it better. When we leave our physical, our spirit's still together. So come on now, here's a placement for your hand. We rockin' with the number one MC man, the number one controller, alright with the land. We rockin' with the number one MC man. Rockin' with the number one, number one, number one. Rockin' with the number one, number one, number one. Rockin' with the number one MC man. Rockin' with the number one one, number one, rocking with the number one, number one, number one. Come on, big night is right. Come on, big night is right. Come on, big night is right. Come on, big night is. item. We proberen Type item. favoriete columnist, columnist in de uitzending te krijgen. We gaan het nogmaals proberen. We hebben het net al tevergeefs geprobeerd. Volgende poging, tweede poging. Is er leven aan de andere kant van het telefoonlijntje, zoals dat dan heet. Ik heb soms zo'n gevoel dat er weinig is aan de andere kant van de telefoonlijn. Ho, ho, ho, ho. Carlitos, heb ik, heb ik beet? Ik voel hier dat ik beet heb. Ik voel hier dat ik beet heb. Kalitos, eh, ik ben je heel blij uh, kunnen te uitnodigen in de uitzending van Radio 501 met Thomas Gunn Champion en niet minder dan Groen Raad Wiering. Hoe eh, ben jij vandaag gestemd? Je bent net wakker en vervolgens? Lekker douchen heb jij zin in. Ik heb eh, iets vernomen dat jij iets zou kunnen voorlezen in, eh, in een radioshow uh, rond deze tijd. Of is dat onjuist doorgekomen? Douchen is jouw prioriteit in plaats van het wereldwijde menigte aan te kunnen spreken. Met jouw overweldigende, moedigende woorden. Als ik het goed begrijp dus. die drie luisteraars, wat? Daar doe je het voor, of niet? Er wordt eventjes wat neergelegd en ondertussen wordt er iets bijgepakt. Ik, ik voel een, een dubbele pieptoon. Ik kan niet anders zeggen. Carlo Dodeman, ik noem hem hier bij mijn, zijn volle naam, heeft officieel gefaald. Het is vandaag vrijdag, zondag, zaterdag 1 april. Los van al die nonsens is het desalniettemin 31 maart en Carlo Dodeman heeft gefaald. Hij had meer prioriteit bij zijn douche dan de menigde luisteraar. En dat zijn eigenlijk jullie. En wat, wat, wat, wat kan ik jullie nou meer bieden dan fijne pokoes? Of een ja, gedicht op zijn tijd. Maar wanneer Carlo Dodeman, ik herhaal Carlo Dodeman, daar geen zin in heeft, dan moet ik het daarbij laten. Als hij zijn douche, hè? Dat simpele water wat op zijn hoofd neerkomt. Eh, ja, een beetje op een hogere, hogere prioriteit stelt dan dat wij zijn. Dan zullen we daar moeten doen. Um, ehm, desalniettemin heb ik gewoon nog steeds wel die pokoe lopen. The Bad Bad Nothing. Eh, bad Bad Not Good, excusez-moi. Aankomende zomer ook te, eh, te bezichtigen op Appelsap. Ondertussen spelen zij een cover van James Blake. Ik hou er onwijs van. Ik ben ook wel benieuwd naar wat zij aankomende zon... zomer zullen presenteren op de zondag van Abbasap. Yeah. zin hebben ingehouden, kan ik dat ook op zijn te begrijpen. Het, zijn, het, is, meer, het is meer dan alleen vrouwen. Ik word er ook wel mee geconfronteerd. Dan word ik geconfronteerd met niemand minder dan bijvoorbeeld een slagerbed. Hij heeft afgelopen dat was een slekbed poppetje. Ik hou van appels. Vandaar jij vertegenwoordig. Shit, hij komt voor. De zon zit in het zand. Looking for a bad bitch, pik in mijn hand. Die in die bikini, interessant. Fakka zwempak, dit is het plan. Ik zeg dingen, je draait je pil voor me. En ik hou het zaakje zil voor je. Je bent lekker als slop je billboarden. Dus laat me sloppen je billboarden. Kokken met tail in mijn glaasje. En je op de geld van dit baasje. Alsof de is te veel voor dat gaatje. Ik zeg mijn tropjes stil in je vaasje. Zet je haar naar links en naar rechts maar Die klitten en plekken blijven zichtbaar Je giechelt in zich, dat is echt raar Maar je weet zijn je pik geeft wat seks ha. Misschien ben ik niet articulate Omdat ik aan een klik zit Je pik zijn je pik geeft wat seks ha. Misschien ben niet articulate Omdat ik aan een klikje zit Ze noemen chicks tegenwoordig, makkelijk en vlug Mijn papa regelt de mama waarschijnlijk met zijn pug Vroom vroom, kom maar maak een rondje Voor het eind zat hij aan een kontje Van voelen van kroelen, van kroelen komen kindjes Mensen pas op, want de oude vaart vind je Die nigger heeft tom tom, Google Maps, alles Zit je achterop de koek, laat in je baby op je vallen Voel je het weet zegt het beestje mama ze denkt, yes, we kennen als Obama. En papa zegt, shit, ik krijg dat gedroogd. Alleen omdat die chick raakt achterop. Ik ken twee chicks. Makkelijk en vlug Ze bellen met elkaar, je achter je rug Je stikt bijna, daarom dat je kucht De een is je moeder en de ander is je zus De een is je moeder en de ander is je zus De een is je moeder en de ander is je zus Je zus, en je moeder Je zus, en je moeder, oh, je moeder And you says, bring it back now, you move it. And you says, let's go. Bermuda, Jamaica, ooh, I wanna take it. Bermuda, my mama, come on, pretty mama. Bermuda, Jamaica, ooh, I wanna take it. Bermuda, my mama, come on, pretty mama. Je weet en je begrijpt van seks, ha.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 If love is right, then is wrong, then I wonder, will she even like this song? All spring sprung, she's my Cree Summers. I can't spell the spell she got me under. Her laugh is like an overture. I wonder if she's open to overthink, overkill till we get over us. Underdose and underlove, the love below under us. I wonder what makes us trust. Again, it again, do it again, do it again. interested in of you. Actually, it's some of you until I meet one of you. That makes me feel like I can only be one with you. So here comes the usual. You meet the one, share some fun, the feeling ain't mutual. So into them, you feeling like you losing you, and then she gets a newer dude who's just a diet you. Except he's a huger dude. She's going through her phone, even peeping all the typos. Talking on eggshells, walking on a tightrope. Hitch clocking the time, you looking like a psycho. Surprised on how your life goes, living in a cycle. Jaap Ja, wat is het Thomas Gun Champion? Wij zijn twee weken geleden geweest op een feestje van Jungle by Night. Daar Jungle hebben by Night. een nummertje gehoord van de Happy Boys. Ja, ja, ja. Heb je hem eh, heb g Why, why, why, why? Is aan waka Wana koni yumu dide nunisa Why, why, why, Isana konde moyu malai Why, why, why, why Matena muni you no can try Eva muy crosi Dilo muy suso Dilo muy modo Dilo vibrodo Te traen vaca Te den guaca ei wanna kuni kiumuji demu Michael Kiwanuka, de nieuwe One day I know I feel Engelse, Oegandese zanger. Begin dit jaar zijn album uitgebracht. Home Again. One day I know I feel strong again. Lift my head. Many times I've been told All this talk will make you old, So I'll close my eyes, will look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, will look paths will cross again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I will. Many times I've been told, speaking my just people. So i close my eyes, will look behind, moving on, moving on. So i close my eyes, and the tears will clear. Then I feel no fear. Then I feel no way. My past. day I know I feel home again, wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told all this talk will make Zo I close my eyes, won't look behind, moving on, moving on. So I close my eyes, look. proberen aan te kondigen. Maar toen had ik de verkeerde op van Bullion te pakken. Dit is Bullion. Maar niemand minder dan Magic was Ruler van zijn album Driving to Plastic. And tell my niggas with the bitch and we gon' make it in a second. Never disrespect it. Plus, I'm well connected with this coke that I imported. Just important as your president. Swagger so impressive. And I don't need a necklace, but these bitches get impressed when you pull up in that seven. Them sixes, them beans is. I get skits the freshest. Rap Simmons, Rick Owens, usually what I'm dressed in. Blowing blunts, rolling doobies up, smoking section. Groupies rush, holy boobies up in my direction. Quit with all the front, and you ain't run my click for nothing, cause our presence is a a present, just to kick it is a blessing. This is the way to go, this is the way we roll. Cause every day we are myself. This is the way to go, this is the way we roll. Cause every day we are myself. Gun crack, gunshot, gonna lick a boy. Gun crack, gunshot, gonna lick a boy. Gun crack, gunshot, gonna lick a boy. Cause every day Yo, yo, yo, bitch, she said I'm hot. Man, I told her I agree. She gon' really think I'm hot if I told her my degrees. Pull up in that hard top, showing off my keys. Graduate school of hard knocks. I could show you my degrees. Couple A, B, C's. Bad bitch, double D's. Poppin' E. I don't give a F. Told you I'm a G. A, S, A, P. Stevie got it on his sleeve, but I got it on my chest. My nigga, this is what I breathe. Inhale, exhale, cocaine cocaine, X pills, import, export, Harlem catching wreck still. so mommy show me how that neck feel. Later show me how the rest feel. For now just chill. This is the way to go. This is way we roll. Cause every day we on a pace This is the way to go. This is the way we roll. Cause every day we on a pace Young pop shot, gonna lick a boy. Gun cat, gun gonna lick a boy. Gun cat, gun gonna lick a boy. ASAP, ASAP, ASAP Rocky, wel te verstaan. En Rocky heeft ons weer uh, eh, mogen opleiden. Met zijn nummertje deze. Van het eh, toch wel eh, ja, het, het veranderende yeah. album. Yeah. Hoe heet het andere? Yeah. La, live op ASAP. Everybody drunk on the dance floor. Baby girl like she want more. Like she a groupie and I ain't even know tour. Maybe cause that rhyme hardcore. Or maybe cause buy out the stores. Bottom of the ninth and the city got the score. If not, I gotta move on to the next floor. Here comes the three to the two to the one. Homeboy tripping, he don't know I got the. When it come to poppin', we do this for fun. You ain't got one singing, you better run. Now I'm in the back getting mm from my huns. Why she going down, I'm bragging on what I done. She smoking my stuff, saying she ain't having fun. She give it back, now you don't get none. Everybody in the club club getting tips. Now everybody in the club tips. Now everybody in the club tips. corrigeren met een andere track dan. Ik hoop even goed dat jullie dit wel leuk vinden. Een beetje... Eh, ik zie, ik zie hier wat op de achtergrond wat het wel apprecieert, maar op zijn minst het volgende net zo min apprecieert. Het project. Het project.